uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Longartsen in Nederland melden de eerste gevallen van een onbekende longziekte... bij gebruikers van de e-sigaret. Naar aanleiding van een enquête van de Vereniging van Artsen voor Longziekte en Tuberculose... onder de 1100 leden werden drie gevallen bekend, meldt Nieuwsuur. Aanleiding voor de enquête was het nieuws dat er in de Verenigde Staten honderden mensen aan een mysterieuze longziekte lijden die vermoedelijk is veroorzaakt door e-sigaretten. Zes mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is nog niet duidelijk of de gevallen in Nederland vergelijkbaar zijn met die in de VS, zegt de voorzitter van de artsenvereniging. Duitsland en Frankrijk zijn bereid elke vierde migrant die over zee in Italië aankomt op te nemen, zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Zeehofer in een Duitse krant. De gesprekken lopen nog, zegt Zeehover, maar als alles blijft zoals het nu is, kunnen we 25 van de uit zee geredde mensen overnemen. Het voorstel zal later deze maand op Malta aan EU-collega's worden voorgelegd. Voor Duitsland verandert er niet wezenlijk iets. Ook nu komt ongeveer een kwart van de in Italia, Italië aangelande migranten in Duitsland terecht. Het kabinet heeft deze zomer een Amerikaans aanbod afgeslagen... voor hulp bij het terughalen van Nederlandse Syriëgangers. Dat hebben de ministers Blok en Grapperhaus geantwoord op Kamervragen. Het ging om tien vrouwen en hun kinderen. De rechtbank in Rotterdam oordeelde dat Nederland zich moet inspannen om deze Nederlanders op te halen. Maar volgens het kabinet is dat niet zo gemakkelijk. Zo is het gebied nog altijd onveilig en kan het maken van formele afspraken met de Koerden in het gebied tot problemen leiden met Turkije. Het weer, vannacht plaatselijk mist. Het wordt 3 tot 8 graden.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 Radio on XM's BPM. goes on when Tiesto. And today's guest on Musical Freedom Radio is Cheyenne Giles. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize the real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize the real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S sounds a real dawn when you see one. Sipping on booze in the house, the blue. this girl in the coop, so sick, take a snoop. Walk in, kill the room, so sick, take a snoop. Spice girl in the coop, so sick, take a snoop. Walk in, kill the room. out. Sirius XM's BPM. Freedom Radio on BPM. And you're listening to a special guest mix from Cheyenne Giles. Serious XM's BPM. I'm so hot, yo, I cannot, blah, blah, blah. SiriusXM EPN. Tiesto on Musical Freedom Radio on BPM. And you're listening to a special guest mix from Cheyenne Giles.